Het NOS Journaal. Het isoleren van huizen met purschuim mag een strenge veiligheidseisen wordt voldaan. De Europese brancheorganisatie heeft dat besloten vanwege de gezondheidsproblemen bij tientallen bewoners. Ze werden waarschijnlijk ziek van de chemische dampen die vrijkwamen toen hun vloer werd geïsoleerd met purschuim. De fabrikanten van het schuim zeggen dat ze de zaak serieus nemen en stellen daarom strenge Europese richtlijnen in. Voortaan moeten bewoners hun huis uit als dat met purschuim wordt geïsoleerd en daarnaast moeten achteraf worden gecontroleerd of er giftige stoffen in het huis aanwezig zijn. In België wordt druk uitgeoefend op kardinaal Daneels om weg te blijven bij het conclaaf dat volgende maand een nieuwe paus kiest. Daneels is omstreden. Er zijn berichten dat hij wist van misbruik door Rooms-Katholieke priesters, maar niet heeft ingegrepen. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Een werkgroep die zich sterk maakt voor de slachtoffers van seksueel misbruik vindt dat in Rome niet, Daneels niet in Rome op zijn plaats is. Hij zou geen moreel gezag meer hebben. Advocaat Bram Moskowitz heeft het Hof van Discipline dringend verzocht om hem niet voor het leven te schrappen als advocaat. In een emotioneel slotwoord sprak Moskowitz de hoop uit dat hij zijn werk kan blijven uitoefenen. De uitspraak is op 22 april. Moskowitz werd in oktober uit zijn ambt gezet, onder meer omdat hij zijn boekhouding niet op orde had en regelmatig grote sommen contant geld aannam. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Diemen vijf neushoornhoorns in beslag genomen. Ze zouden 125.000 euro waard zijn. Een man en vrouw die de hoorns aanboden zijn aangehouden. Vooral in Aziatische landen is er veel vraag naar de hoorns van de neushoorn. Ze worden onder meer gebruikt voor middelen die de potentie zouden verhogen. Het weer vanavond en vannacht vriest het licht tot matig. Morgen overdag blijft het vrij koud winterweer. Zonnige perioden worden afgewisseld door bewolking en het blijft vrijwel overal droog en er staat een schrale wind. Het wordt smiddags 0 tot 2 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen knopen de Nieuwe Meer en de Koentunnel 7 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een kapotte bus. Op de A10 de ring Zuid tussen Geusweld en Rij 6 kilometer. En verderop bij het Amstel Business Park nog eens 2 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 2.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 Ja, we gaan die laatste van Kevin DeGraw gewoon niet draaien. Want dat is dan wel slechts om des keizers baard. zo dadelijk, na uur of acht, gaan we met Alternative FM verder met de vierde voorronde van de Rob Akda Award.